Een uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft de noodopvang voor asielzoekers in Woerden bezocht. Gisteravond werd die opvangplek aangevallen door een groep gemaskerde mannen. Rutte wilde na zijn bezoek niet zeggen, maar eerder vandaag liet hij al weten dat hij de gebeurtenissen in Woerden ontoelaatbaar vindt en dat de daders hard moeten worden aangepakt. De Utrechtse burgemeester van Zaanen heeft besloten extra beveiligingsmaatregelen te nemen na, bij de noodopvang voor asielzoekers in zijn gemeente. Volgens een woordvoerder wordt de beveiliging geïntensiveerd, maar op welke manier dat gebeurt wordt niet bekendgemaakt. De Turkse premier Davutoglu heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de aanslagen van vanmorgen. Tijdens een pro-Koerdische demonstratie in Ankara ontploften twee bommen. 86 mensen kwamen om het leven en 186 mensen raakten gewond. Volgens Davutoglu zijn er sterke aanwijzingen dat het om een zelfmoordaanslag gaat. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft in een gesprek met zijn Turkse ambtsgenoot zijn medeleven uitgesproken. Koenders noemt het afschuwelijk dat de aanslag werd gepleegd tijdens een vreedzaam protest. Minister Ascher moet stukloon verbieden. Dat adviseert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek blijkt dat pakketbezorgers worden onderbetaald... omdat hun salaris niet per uur, maar per pakketje wordt berekend. Meldt het onderzoeksprogramma Argos, dat het adviesrapport heeft ingezien. Uit berekeningen van de inspectie blijkt dat het grootste deel van de bezorgers... onder het minimumloon zit. Minister Ascher noemt dat een schande en gaat onderzoeken... of het stukloon aan banden kan worden gelegd. De Schotse zanger Jim Diamond is overleden. Diamond had in de jaren 80 een aantal hits als solozanger en met zijn band PhD. Die band brak in 1981 door met de single I Won't Let You Down, die in Nederland op nummer 1 belandde en wereldwijd miljoenen keren werd verkocht. Jim Diamond is 64 jaar geworden. Het weer, vannacht wordt het koud met minima tussen de 1 en de 4 graden. Morgen overal volop zon, maar wel kouder dan vandaag. 10 tot 12 graden. Door de oostenwind voelt het ook wat kouder aan.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 Jamie Lawson, Omi en Avicii komen de lijst in. Maar 5 Seconds of Summer met Fly Away, Lina met Traffic Lights en Lost Frequencies met Reality... die moeten de lijsten verlaten zes weken, 20 weken en 17 weken hebben ze erin gestaan. Snelste stijger deze week, die is in handen van... Ehm, moet ik even goed kijken. Um, Oeh, je. Oliver Heldens, dat was hem. Samen met Sean Frank en Delana J met Chase of Grey. 22 plaatsen gesteken. En de snelste daler deze week is uh, Afrojack met Summer Thing. Maar liefst 13 plaatsen gedaald. Desalniettemin is tenminste een eh, hele leuke lijst. Er zijn nog andere mooie in van 14 plaatsen en 15 eh, plaatsen. Maar eh, dat zo direct komt waarschijnlijk in het tweede uur naar voren. Wees maar niet bang. Dit uur gaan we ook kijken naar een beetje artiestennieuws. En het tweede uur naar de Nederlandse top 40. Maar is natuurlijk de, gewoon de Europese top 40. En heb je hem vorige week gemist? En weet je niet meer hoe de top 3 ervan vorige week uitzag? Nou, wees maar niet bang. Hier komt hij. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie vorige week was het ehm, Marvin Gaye, gezongen door Charlie Putt en uh, eh, Megan Trainor. Op twee, ehm, de Weekend Weeknd, Can't Feel My Face. En opeens stond eh, Justin Bieber met What Do You Mean. En beginnen deze week met te zitten blijven op 40. staan samen met Ella Henderson met de nummer Glitterball. Vorige week eh, op een 40ste plek als eh, rode lantaarndrager en eh, deze week wederom. Ooit hebben ze acht plaatsen hoger gestaan op 32. Maar überhaupt dat hij in de top 40 staat, het is al een hele prestatie, al zeg ik het zelf. Hey, we gaan ons opmaken voor de eerste nieuwe binnenkomer. Die vinden we op een 39ste plek. En die is, heet Jamie Lawson. Nou, Jamie Lawson die, Komt uit Engeland en hij was de eerste, allereerste artiest die uh, tekende bij Ed Sheeran's eh, nieuwe label Gingerbread Man Records. En eh, hij is het meeste bekend om de single Wasn't Expecting That... dat in 2011 alweer uh, uitkwam. In 2003 begon hij, deze beste man met zijn studioalbum Last Night Stars... via Allotment Recordings. Nou, die ken ik niet, maar dat maakt niet uit. En in 2010 kwam zijn tweede studioalbum uit. 2011 dan, 11 maart om precies te zijn... kwam zijn allereerste echte bekende single Wasn't Expecting That uit. En in Ierland eh, was dat voornamelijk. Kwam van zijn derde studioalbum. En in eh, de Irish Single Chart eh, kwam die op een hele hoge positie. Wel genaamd nummer 3. En op 1 april 2011 kwam dan ook zijn album Wasn't Expecting That uit in Ierland. En die kwam op de Irish Album Charts op nummer 11 terecht... Na 3 april 2015 eh, ging hij nog een keer maar eh, die single uitbrengen. Maar dan via Atlantic Records. En dat was een nummer 3 in Australië, nummer 7 in Nieuw-Zeeland. En nu is hij ook eh, deze kant op gekomen. Omdat hij ja, in de, de, de voorprogramma's van Ed Sheeran stond. En ehm, ook als support act van One Direction in de Three Nights in de 2015 tour.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 Wasn't expecting that. We slaan een paar nummers over en gaan naar de volgende nieuwe binnenkomer... die we vinden op een eh, 36e plek. Een eh, hele bekende man, eh, mag ik wel zeggen. Omar Samuel Paisley. Die werd ontdekt door eh, Clifton Dillon... die al eerder succes boekte met uh, Shabba Ranks. Ja, in 2012 maakte deze man het eh, nummer Cheerleader... en dan weet je natuurlijk over wie ik het heb. Omi natuurlijk. Het nummer wordt in 2014 onhandig genomen door de Duitse DJ en producer Felix Jan. Waarna het de eerste plaats terechtkomt in onder andere Denemarken en Zweden. Daar Nederland komt eh, Cheerleader in de Felix Remix... halverwege januari binnen in de Nederlandse top 40. En een week later staat het op eh, nummer 1. Naomi nou, is na 12 jaar de opvolger van Jean-Paul... Eh, die de laatste Jamakain was met een nummer 1 hit. Halverwege maart overtreft hij Shaggy, die met zowel Angel als It Wasn't Me 7 weken op nummer 1 stond. Cheerleader houdt het uh, 11 weken vol en groeit uit tot een van de grootste hits van dit jaar. Nou, in oktober eh, verschijnt het debuutalbum van de zanger Me For You... waarvan uh, eh, Oula Hop de volgende single wordt voor de zanger. En deze single die komt binnen op een mooie 36e plek hier in de Euro Breakdown. Dit is Omi. Oh clear blue skies, the waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and La la la, kills what they see? La la la, kills what they know? La la la, first name is free. La la la, Last name is dumb. La la la, Choose to believe La la la, in where we're from. Freedom. c'est comme ça qu'on mon équipe, ça fout les boulots ouais, ça les dégoûte. Car nous on déboule comme des fous dans la foule, mais on passe à ses Toi tu restes à l'écoute, on se serre les coudes, ils nous fait pour des fous. Je suis pas un gangster, pas la peine de mentir, je suis comme Sam, Sam, cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. I'm in love with the coco. Elijah met uh, Summer 2015. Hun uh, tweede keer dat ze een uh, ja, verzamelliedje maken. Over alle hits van het jaar 2014 hadden ze het ook gedaan. En daarvoor hoorde je op 34 Everjack met Summer Thing. En eh, dat is een van de snelste dalers. Liefst 13 plekken gedaald. Hey, we gaan ons opmaken voor de eerstvolgende en eh, tevens ook laatste nieuwe binnenkomen. Die vinden we op een 31ste plek. En die is in handen van eh, Tim Berg. Tim Berg zou je denken, wie is dat? Nou, dat is Avicii. De Zweedse DJ. Nou, we kennen hem allemaal van de hit eh, uit 2010 waarmee hij doorbrak, Bromance. Maar daarnaast heeft hij nog vele andere gemaakt. En in 2015 moet er een eh, nieuw album van deze beste man komen, genaamd eh, Stories. En als voorloper van het album zien we al verschillende tracks verschijnen. Waaronder Feeling Good hebben we gehad en Waiting for Love. Maar deze voor Better Day is deze week nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown op 31. Eh, Hij staat ondertussen al wel weer eh, vier weken lang in de Nederlandse top 40. Maar de eerste week dus voor Avicii in de Europese top 40.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 En eh, deze plaat die is uh, eh, 15 weken lang in de lijst. De hoogste positie wat deze plaat heeft gehad is uh, nummer 19. En vorige weken stond hij nog op een, een 29e plek ondertussen hebben we een paar platen gedraaid, maar we hebben ook een eh, hoop overgeslagen. En die wil ik graag even met je doornemen. Zodat je gewoon echt helemaal compleet op de hoogte bent van eh, alle platen die in de lijst staan. Op nummer 40 eh, vinden we Sigma samen met Ellen Henderson met Glitterball. Nieuw binnengekomen op nummer 39, Jamie Lawson, Wasn't Expecting That. Op nummer 38, 25 weken in de lijst en een oude nummer 1 hit, Madcon, Don't Worry. 37 dan David Guetta samen met Nicki Minaj en Everjack met eh, Hey Mama. Op nummer 36 Omi Hula Hoop, nieuw binnengekomen deze week. En op 35 Zara Larsen met Uncover. Op 34 dan is Everjack samen met eh, Mike Taylor met uh, Summer Thing. Meteen de snelste daler van deze week. 18 weken lang in de lijst. Vorige week op 37, hoogste positie 27, maar deze week 33. Dior samen met Chris Brown met Five More Hours. Tweede week in de lijst, vorige week eh, nieuw binnengekomen op 39. Deze week op 32 is Elijah. Ofwel L-E-J, maar we zeggen Elijah. Eh, met eh, Summer 2015. 31 dan, nieuw binnengekomen, Avicii voor Better Day. En op nummer 30 vonden we, vinden we Nathalie LaRose met Somebody. Op 29 een oude nummer 1 hit. wederom Adam Lambert met Ghost Town. En 28, Flowrider, Rubber Ticket, Verdien White, I Don't Like It, I Love It. Ik heb hem eh, net gedraaid. Nummer 26, eh, ja, we gaan meteen even door. Is uh, Skrillex samen met Diplo. Met Where Are You Now en 25, Lina, Wild and Free. Op 24 dan vinden we, ja, dat zou je wel willen weten...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 Naughty Boy staat op 24, eh, vorige week binnengekomen op 28... samen met Beyoncé en Arrow Benjamin met Running Lose It All. Deze week dus op 24 eh, Naughty Boy hier op CFM Zandvoort... tijdens de Euro Breakdown. Tot 5 uur ben ik bij je met de hits van Europa... En kwart voor vijf zou ik beginnen aan de top 3 van eh, deze week. En ik kan alvast verklappen dat het allemaal oude nummer 1 hits zijn. Maar geen één staat op dezelfde plek. These four lonely walls have changed the way I feel.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 Dat is een zitten blijven Robin Shields met Headlights. 22, 5 Seconds of Summer, She's Kinda Hot, dus ook blijven zitten. Maar wij gaan luisteren naar de Nederlander eh, in de lijst op 21. Doodhan, Let the River In. The coldest night came in the spring. The final frost was laid again. We the roof. froze, the shoes killed the flowers and stole the color from the sun. Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in, the will of man can hold it in. Oh, let the river in, as the blood beneath my skin. Let the river in, nature plays, nature. my hands like a vice. You turn the screw, turn them white. But there's a point, there's a limit where we break. The current finds the quickest way. So let the river in. Burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river in as the blood beneath my skin Let the river in Nature plays Nature van de Nederlander Doodhaan met Let the River In. Voordat we naar de nummer 20 eh, gaan luisteren van eh, deze week... ben ik je nog wat eh, nieuws verschuldigd. En wat voor nieuws zou je denken? Nou, over de artiesten natuurlijk. Er zijn een paar artiesten die iedere week terugkomen, zoals een Taylor Swift... Want Taylor Swift is nou op dit moment bezig nog met haar 1989 World Tour. Maar dat zal zijn tot december. Maar daarna is het tijd eh, voor een pauze. Want de zangeres is van mening dat de wereld op dit moment wel even genoeg eh, Taylor Swift heeft gezien. Ze zegt, eh, ik denk dat ik even wat vrije tijd moet nemen. Ook mensen moeten even afscheid van me nemen. Ik ga lekker naar mijn vrienden toe, nieuwe muziek schrijven... of misschien wel geen nieuwe muziek schrijven. Ik weet het niet, zoveel. Telt Taylor Swift aan zo'n mooi krantje. Hey, Selena Gomez komt ook eigenlijk iedere week wel terug... Want eh, Selena Gomez eh, was goed ziek. Er werd lang gespeculeerd over de afwezigheid van deze dame. De zangeres eh, onderging een chemotherapie om haar ziekte te lijf te gaan. Eind 2013 moest Celine Gomez haar tournee abrupt onderbreken om zich te laten behandelen. De ze gaven haar de diagnose lupus, een ziekte die het afweersysteem ontregelt na, die, na de diagnose heb ik een eh, behandeling met eh, chemotherapie gehad, zegt ze. En dat was eh, ook de echte reden van de onderbreking. Ik had zelfs wel een beroerte kunnen hebben, al dus deze dame. Nou, omdat duidelijk bleef waarom de zangeres ineens stopte... waren er de wilste verhalen. Zo zou de zangeres zelfs hebben moeten afkicken van drugs... Nou, ik ben zelf verschrikkelijk aardig tegen iedereen... terwijl iedereen mij toen niet kon verdragen het was best teleurstellend uh, dat ik een onderwerp werd eh, voor de Roddelbeers. Al dus Gomez tegen de Billboard. Nou, Gomez is inmiddels eh, helemaal terug met een compleet album Revival. De haat heeft me gemotiveerd. En nu is het mijn beurt en ik heb het verdiend. Nu gaat het over mij, al dus Selena Gomez. Nou, best heftig, best wel goede ziekte heeft ze gaan. Maar goed, hè, dat hoort erbij. Iedereen Wordt, uh, ja, nee, het hoort er liever niet bij. Nee, stom ook eigenlijk Hé, hey, eh, Anastasia dan. Ken je die nog eigenlijk, Anastasia? Anastasia? Nou ja, <laughs> ik wel in ieder geval. Ehm, tijdens haar concerten had Anastasia een eh, Skype-moment... met een van haar vaste schrijvers. En op dat moment kwam haar nieuwste single Take This Chance tot stand. Mijn zus, broer en moeder zaten in mijn hotelkamer om hun haren te doen... terwijl ik via een Skype-gesprek met mijn co-schrijver nummerde Take This Chance aan het afmaken was. Zo vertelde Anastasia in een gesprek met eh, Bing Showbiz... Zo vertelt ze dat het nummer eh, op allemaal stukjes papier werd geschreven... die ze vond in haar hotelkamer. Ik neem al die kleine briefjes eh, mee en maak de notities. En daar staan nu eh, alle tekst op. Met welke schrijver precies een Skype-gesprek had, bleef onduidelijk. Inmiddels weten we wel dat Jacob Luttrell, bekend van Justin Bieber... Joan Carlson, die werkte met onder andere One Direction... en David Guetta onder de schrijvers vallen van deze dame. De single Take a Chance is een van de twee nieuwe tracks op het eh, Greatest Hit album van de zangeres... dat op 6 eh, november moet gaan verschijnen. Hey, nog meer Taylor Swift nieuws? Nog meer, denk je? Ja. Sorry, Taylor Swift heeft namelijk afgelopen woensdag... een eh, lijstje via Twitter gedeeld van haar favoriete nieuwe liedjes... De zangeres noemde het lijstje van, uh, de zangeres noemde het lijstje van elf nummers songs... die je leven meer fantastisch maken. Nou, een mooie manier van eh, promotie maken voor bevriende artiesten. In de lijst staan eh, onder andere tracks van Eric Hessel... Sienna C en MIA. De tracks van Hudson Thames en Helly Stanfield... kregen een hartje erbij van Taylor Swift... Nou, heel veel artiesten zullen zich nu afvragen hoe ze op het lijstje van favoriete nieuwe tracks van Taylor Swift komen. Want laten we eerlijk zijn, die nummers eh, werden direct aangeklikt eh, door haar fans. En er komt een eh, vervolg, want Swift ondertekende met The End voor Now staat echt een eh, hoop op. Eh, zoek hem even op op eh, Twitter, dan kan je hem zo vinden, dat lijstje. Hey, straks heb ik meer nieuws voor je omtrent artiesten. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 20 van deze week. En die is in handen van Lunch Money Lewis. plaat is nooit verder gekomen als een tweede positie. Vorige week stond hij nog op nummer 9, 11 plaatsen zakt in een 23e week dat ze in de lijst staan. Met de prachtige single Bills. op een 19e eh, plek. Ze zijn eh, lekker eh, blijven zitten. Nummer 18 slaan we over deze week. 27 weken lang in de lijst en is een daler van maar liefst drie plaatsen. Van 15 naar 18. Dan heb ik het over Martin Garrix samen met Asje met Don't Look Down. 13 is de hoogste positie die ze hebben gehaald in deze hitlijst. En we zijn eh, toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur. Maar eh, wees niet bang, we zijn er uh, na het nieuws gewoon weer bij. En dan zullen we de tweede helft en de complete... de tweede helft. de laatste derde bijna alweer van de lijst draaien voor jou. Um, er zal de top 3 van deze week in naar voren komen. En we gaan nog een keertje terugblikken naar, naar de top 3 van eh, vorige week. Ook gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 er van dit moment uitziet. Dat zal om half 5 eh, gebeuren. Maar eerst dus het eh, laatste nummer van dit eerste uur. 24 weken lang in de lijst. Ooit hebben ze een nummer 2 gehaald. En eh, vorige week stonden ze op een eh, elfde plek. En dan heb ik het over eh, Klingande met de Riva Restart the Game. Op nummer 17 deze week in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Ik zeg tot straks na het nieuws en de commercials. Zijn we terug met het laatste stuk van de lijst. down to anybody used to be. She's not to blame, you shoot the tree. They watch it fall as you can see. You stop the game. Your taste, get the pain of losing someone.